En dat zijn er 15.000 meer dan op de vorige open dag in 2006. Bezoekers konden onder meer nagespeelde zittingen bijwonen, praten met ex-gedetineerden en vragen stellen aan rechters. Rechtszaken zijn bijna altijd openbaar, maar met de open dag willen de rechtbanken en gerechtshoven de drempel verlagen. Het onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak bleek deze week dat vier op de vijf Nederlanders vindt dat rechters hun beslissingen beter moeten uitleggen. De Raad vindt dat de open dag daarbij helpt. D66-leider Pechtold wil niet dat conservatieve krachten het land gijzelen door angst te zaaien. Dat zei hij op een congres van zijn partij in Breda. Pechtold speelde in op de grote aanhang die zich in de peilingen aftekent voor de PVV. En wil doorgaan met het benoemen van wat er mis is met Geert Wilders. Die maakt volgens hem niet alleen zijn kiezers bang, maar ook zijn tegenstanders. Pechtold zei dat hij dat niet laat gebeuren. En verder verweet de D66-leider het kabinet een gebrek aan visie en daadkracht. De jaarlijkse startersdag van de Kamers van Koophandel heeft vandaag opvallend veel bezoekers getrokken. Er kwamen bijna 27.000 mensen op af tegen 10.000 vorig jaar. Het drukste was het bij de Kamers in Brabant. Een duidelijke verklaring voor de grote belangstelling dit jaar is er niet. Maar mogelijk willen veel mensen voor zichzelf beginnen... omdat ze recent hun baan zijn kwijtgeraakt. De startersdag werd ook bezocht door mensen die al ondernemer zijn. Die waren vooral op zoek naar informatie over zaken doen in het buitenland... en de aan- en verkoop van een bedrijf. Het weer.